Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft nog eens twee verdachten aangehouden... voor de rellen in het stadsdeel Nieuw-West op 11 november. Het zijn Amsterdammers van 16 en 18 jaar. Ze worden verdacht van openbare geweldpleging. Wat ze precies gedaan zouden hebben is niet bekend. Er gold die avond een noodverordening... vanwege de ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv enkele dagen eerder. Vorige maand werden ook al zeven jonge verdachten aangehouden... bovenop de arrestaties die al kort na de rellen waren verricht. In Oostenrijkse steden zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de radicaal-rechtse FPE. Die partij gaat proberen een regering te vormen met de conservatieve EVP. De komende dag beginnen de gesprekken daarover. De demonstranten vrezen dat Oostenrijk een extreemrechtse regering krijgt. De organisatoren van het protest spreken van een autoritaire aanval op de democratie en de mensenrechten. De FPE won in september de Oostenrijkse verkiezingen... maar werd tot nu toe buiten de formatiegesprekken gehouden. Nu die zijn mislukt, krijgt de FPE alsnog een kans. Een Nederlandse man is in Zweden tot levenslang veroordeeld... voor het doden van zijn vrouw met een zwaard. De rechter acht bewezen dat de man zijn vrouw wilde ombrengen... omdat ze van hem wilde scheiden. De man van 37 gaf tegenstrijdige verklaringen af. Hij beweerde onder meer dat hij voor de grap met het zwaard zwaaide. Het echtpaar emigreerde vier jaar geleden naar Zweden. De kinderen worden opgevangen door familie in Nederland. Het weer. Vannacht winterse buien. In het binnenland lichte vorst. Daar kan wat sneeuw blijven liggen en er is kans op gladheid. Daarna een zonnige dag, maar later vanuit het noordwesten opnieuw winterse buien.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 I'm getting. Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is it me or is it? Jason On baseline, Martina Nani's coming.